slaggever Mark Robin Visser. En hoe is het met u hier, meneer? Want u zit hier ook al een tijdje te kijken. Nou, ik zit even te kijken. Ik vind het spannend allemaal. die auto's die voorbij komen denderen. Dus eh, maar, eh, op het ogenblik zie je alleen politieauto's met blauwe zwaarlicht en meer niet. Ja, dit is eh, normaal gesproken een hele drukke weg natuurlijk, hè? Ja. Dat ziet er nu heel anders uit. Meneer, dit is een hele drukke weg. Duizenden auto's per dag. En ik zeg ook, ik snap niet als ze dat hier in in, in een drukste bezette deel van Nederland doen. Want het is echt een chaos met al de auto's. De mensen weten, die hier vreemd zijn. Hoe moet je in de herg komen? Ze weten het niet. Ja, de koning en koningin hosten vanavond een etentje voor alle bobo's. En eentje blijft ook bij ze slapen. Dat is de Amerikaanse president Trump. Is het staakt het vuren tussen Israël en Iran geschonden of niet? Iran zegt dat ze niks hebben gedaan, maar mensen in Israël hoorden vannacht het luchtalarm en moesten schuilkelders in, zegt verslaggever Lennart Zwolfs. Een uh, raket zouden dus zijn afgevuurd vanuit Iran in het, eh, op het noorden van Israël. Daar ging dan ook dat luchtalarm af. Maar ja, nog steeds zijn nu de berichten uit Iran dat ze het niet hebben geschonden, dat ze dat niet hebben gedaan. Dus ja, dat zijn inderdaad hele dubbele berichten die we nu krijgen. De Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond de wapenstilstand aan, maar de Israëlische minister van Defensie heeft nu al gezegd dat ze weer aanvallen aan het voorbereiden zijn. En de problemen op het spoor tussen Utrecht, Amsterdam en Schiphol duren langer dan gedacht. Er was vannacht brand in kabels langs het spoor, waardoor een stroomstoring ontstond. De NS en ProRail denken dat ze nog tot 11 uur vanavond nodig hebben om de boel te fixen. Het weer, het is een bewolkte dag. Er trekken ook buien over bij 18 graden op de Wadden en 25 in Zuid-Limburg.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 Ook de Amerikaanse president Trump zit inmiddels in het vliegtuig. Maar voordat hij instapte had hij nog een boodschap aan Iran en Israël. Volgens Trump hebben beide landen...